Uur. Lot met het NOS Journaal. Familie wil aangifte doen tegen de betrokken politieman. Dat zei de advocaat van de moeder bij RTL Late Night. De moeder vindt het belangrijk dat er onafhankelijk onderzoek komt naar het schietincident. De 21-jarige man werd doodgeschoten na een 112-melding over een beroving. Het OM denkt dat de man niet is beroofd, maar bewust een confrontatie met de politie heeft gezocht. Maar volgens de advocaat is dat te kort door de bocht. De beveiliging van de militaire kazernes moet verder worden versterkt. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek dat werd gehouden nadat journalist Alberto Stegeman de kazerne in Oorschot was binnengedrongen. Die kon in april ongehinderd in de buurt van het wapentuig komen en zelfs een jeep meenemen naar buiten. Minister Hennis nam na de uitzending al tijdelijke maatregelen om de beveiliging te verbeteren. Over de inhoud van de nieuwe aanpassingen wil de minister niets kwijt. De Provinciale Staten in Groningen roepen de Tweede Kamer op om een parlementaire enquête te houden over de gaswinning. Het merendeel van de Groningse partijen wil dat er meer duidelijkheid komt over de gaswinning door de NAM in de provincie. Onlangs bepaalde minister Kampal dat de NAM de gaswinning niet meer mag opvoeren komend jaar. In Brabant en Limburg hebben hoosbuien tot wateroverlast geleid. In Gelderop liep een partycentrum onder en het dak van een bedrijf in Deurne bezweek ook onder de last van het water. Ook uit andere plaatsen in het Zuidoosten kwamen berichten over straten die blank stonden. In Duitsland heeft het hoogwater vier mensen het leven gekost. Hun lichamen werden door duikers gevonden in een ondergelopen woning in Beieren. En dan nog het weer. Ook vannacht nog veel onweersbuien en regen in het zuidoosten. Het is 14 tot 18 graden. Morgen valt er in de ochtend eerst wat regen en daarna breekt de zon door. Smiddags wordt het 22 graden met opnieuw kans op regen of een onweersbui.